Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een natuurpark in Zambia, een vrouw kwam om het leven. De olifant viel hen aan toen ze probeerden hem van dichtbij te fotograferen. De toeristen logeerden in een resort in Livingstone, vlak bij de Victoria-watervallen. De identiteit van de Nederlander en de Belgische is nog niet bekendgemaakt... omdat de nabestaanden nog op de hoogte moeten worden gebracht. De Spaanse premier Rajoy is in Catalonië, voor het eerst sinds hij de regio onder direct bestuur plaatste van Madrid. Dat gebeurde toen het regioparlement eenzijdig de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Op een campagnebijeenkomst van zijn Partido Popular in Barcelona zei Rajoy dat Catalonië Spanje is en Spanje Catalonië. Op 21 december zijn er verkiezingen in de regio. Die zullen volgens Rajoy een eind maken aan het verwoestende separatisme in Catalonië. De politie gaat ook op provinciale wegen camera's plaatsen met kentekenherkenning. 200 flitspalen langs N-wegen worden met die techniek uitgerust. De camera's registreren welke auto's voorbij rijden en controleren of de eigenaren worden gezocht door de politie. De techniek wordt nu gebruikt voor trajectcontroles of voor het handhaven van milieuzones in grote steden. Volgens de politie kunnen verdachten nu nog onopgemerkt rondrijden als ze snelwegen mijden. Door de camera's ook op provinciale wegen te plaatsen is dat volgens de politie zinloos. Een auto met twee dronken mensen heeft een spoor van vernieling getrokken door Waalwijk. Ze botsen tegen geparkeerde auto's en reden door een aantal tuinen. Volgens de politie lagen op de route die de auto aflegde allemaal brokstukken. De inzittenden, een man uit Tilburg en een vrouw uit Polen, zijn aangehouden. Volgens de politie hebben ze allebei gereden. Het weer, stevige buien, soms met hagel en onweer, ook wat zon. En het wordt hooguit 7 of 8 graden en er staat vrij veel wind. Vannacht en morgen minder buien, meer opklaringen en het wordt 8 of 9 graden.